Zit van der Linde met het NOS-journaal. Minister Dijkgraaf van Onderwijs gaat volgende week in gesprek met de organisatoren van het studentenprotest. Vanmiddag demonstreerden in Amsterdam duizenden studenten tegen de compensatie die zij krijgen voor de jaren dat het leenstelsel in werking was. De compensatie komt neer op 1000 euro per student, maar de studieschulden die zij hebben moeten maken zijn veel groter. Dijkgraaf zegt dat hij de onvrede van de studenten begrijpt. In Zuidland, in Zuid-Holland, is vanmiddag een verzorgingshuis ontruimd. Op een verdieping was brand uitgebroken en die sloeg over op het dak van het complex. Zeker 28 bewoners zijn geëvacueerd en ergens anders opgevangen. Niemand is gewond geraakt. Het is niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar hun woningen. De Nederlandse bank wil onderzoeken of het extreme overbieden op de woningmarkt kan worden aangepakt. RTL Nieuws dook in de woningmarktcijfers van makelaarsvereniging NVM... en ontdekte dat bijna 1 op de drie huizen nu wordt verkocht voor meer dan een halve ton boven de vraagprijs. Een jaar geleden was dat nog maar bij 1 op de 20 huizen het geval. Nu het overbieden steeds extremere vormen aanneemt... wil de Nederlandse bank onderzoeken wat voor maatregelen er nodig zijn om het aan banden te leggen. De politie heeft vier mensen gearresteerd na een vechtpartij bij een illegaal feest in Apeldoorn. Na een melding van geluidsoverlast gingen agenten bij het feest kijken. De aanwezigen waren niet van plan het feest te beëindigen en er ontstond volgens de agenten een grimmige sfeer. Meerdere feestgangers gingen met de politie op de vuist. Drie mannen zitten nog vast, onder meer voor poging tot zware mishandeling en vernieling van een dienstvoertuig. Het weer nog op steeds meer plaatsen regen vanavond. Er staat ook een vrij krachtige zuidwestenwind. De regen blijft de hele nacht en morgenochtend. Pas in de loop van de middag wordt het droger en de temperatuur blijft rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Er is op de A10 een ongeluk gebeurd en daar heb je vooral last van op de A5.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 And your grace Cultures changed, but they lived underwater. And your great, great, great granddaughter is pretty fine. Dit is ZFM. Net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Net die meisjes voelen dit. Ook die meisjes loeven dit. Net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Net die meisjes voelen dit. Zelfs die meisjes loeven dit. Uno, dos, tres, pa'lante. Je bent geslet, maar vanavond is anders Als je niet noemt Ludo Sanders Ik wil geen TV om mijn tolly, ben geen tandarts En ik weet je bent een freak, je wil het hard, hard Kom neem je vriendinnen, ik breng de squad Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit club komen het veld op glad als olie Eentje die neemt plaats en ze veel palen als een goalie Kid it from the back als een strafcorner, holy moly Ze is niet eens impress meer van je rolie Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen Sinds ik heb vermogen heb ik doordat ze me mogen Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen Gekke meisjes willen heel veel seks. Gekke meisjes willen tv-seks. Geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Dat die meisjes voelen dit. Ook die meisjes wordt hater Op zijn hondjes in de hoek, shit ze laat me zweten Iedereen mag weten, je bent geen sled Maar vanavond, je leggings zit strak en trek je poenie lippen samen Immoralen doen het anders, het moet nat en vies zijn Beuk, laat je zaak aan hij zwaai Vies draai, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn Voor de rest, laat het nat en vies zijn Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks daar, maar mami,